Een voorspoedige start. Jobboot met het NOS-journaal. Bij luchtaanvallen op de Syrische stad Idlib zijn zeker 43 mensen om het leven gekomen. Volgens ooggetuigen zijn de luchtaanvallen uitgevoerd door Russische gevechtsvliegtuigen. Bij een van de aanvallen is een markt getroffen in het centrum van de stad. Reddingswerkers hebben nog 30 lichamen aangetroffen die nog niet zijn geïdentificeerd. Ook liggen waarschijnlijk nog veel lichamen onder het puin. Het verdachte pakketje dat gevonden was in een toestel van Air France in Kenia is geen explosief. Dat heeft Air France gemeld. In een van de wc's van de Boeing was een kartonnen doos gevonden waar een kookwekker aan vast was getaped. Onderzoek heeft uitgewezen dat het om een nepbom ging en dat er geen explosieven aan boord waren. Eerder had de Keniaanse autoriteiten gemeld dat er een explosief aan boord was, maar dat bericht werd later ingetrokken. De politie in Zeeland heeft een man en een vrouw uit Roosendaal aangehouden... met in hun auto 250 pakken babymelkpoeder. Hun auto viel op doordat hij zwaar beladen was. Ook waren twee zijramen dichtgeplakt. Tijdens de aanhouding bleek dat de man door de politie eerder verdacht werd... van diefstal van babymelkpoeder. Nederlandse babymelkpoeder is erg in trek bij Chinezen... na het schandaal met vergiftigde Chinese babymelk. Het wordt op grote schaal geëxporteerd naar China en Hongkong. Bij het meldpunt vuurwerkoverlast zijn er ruim een dag meer dan 8000 klachten binnengekomen. Er wordt vooral geklaagd over zware vuurwerkbommen waar mensen s'nachts wakker van worden en huisdieren stress van ondervinden. De meeste klachten kwamen uit de regio's Rotterdam en Den Haag. Vorig jaar kreeg het meldpunt 70.000 klachten binnen over vuurwerkoverlast, minder dan het jaar daarvoor. Dat komt door de instelling van vuurwerkvrije zones en de beperking van de afsteektijd. Het weer overwegend bewolkt, vannacht af en toe regen. Het koelt af tot zo'n 9 graden. Morgen eerst bewolkt, met vooral in het oosten en zuidoosten kans op motregen. Later op de dag geregeld zon. Het wordt morgen maximaal 12 graden. De rest van de week bewolkt en af en toe wat regen. Het blijft aan de zachte kant. Dit is DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.